Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Volkert van der Graaf volgens de rechtbank in Den Haag is de maatregel buitenproportioneel. De moordenaar van Pim Fortuyn spande de zaak aan omdat hij het niet eens was met de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating. Hij moest onder meer 24 uur per dag een enkelband dragen en kreeg een verbod om in vier steden te komen. De rechter vindt ook dat het stedenverbod buitenproportioneel is. Het team dat in Oekraïne onderzoek wil doen naar de vliegramp doet morgen opnieuw een poging om het rampgebied te bereiken. Vanochtend bleek het gebied voor de vierde dag op rij te gevaarlijk voor onderzoek. De regering in Oekraïne zegt voorlopig niet te stoppen met de strijd tegen de rebellen in het gebied, maar zou er alles aan doen om de internationale onderzoekers toegang te geven tot de rampplek. Nederlandse bisschoppen waarschuwen tegen de toename van jodenhaat in Nederland. In een gezamenlijke brief zeggen de bisschoppen zich verplicht te voelen om elke vorm van antisemitisme te veroordelen. De bisschoppen zeggen verder geen kant te kiezen in het Palestijns-Israëlisch conflict. De inspectie zegt hard te zullen optreden tegen Uberpop. Die dienst, waarbij particulieren met hun eigen auto ritjes voor klanten verzorgen, werd vandaag gelanceerd. De toezichthouder op de taximarkt beschouwt de chauffeurs die zich aanbieden via Uberpop als snoorders. Chauffeurs die tegen de lamp lopen kunnen een boete van maximaal 4200 euro verwachten. Uberpop laat aan de NOS weten dat zij doorgaan. Lingo stopt als dagelijks televisieprogramma. De spelshow is eind september voor het laatst te zien op Nederland 2. Mogelijk komt er volgend jaar nog een zomereditie. Het dagelijkse programma verdwijnt vanwege tegenvallende kijkcijfers. In januari werd Lingo verplaatst naar Nederland 2. Volgens Omroep Tros heeft de vaste kijker het programma niet goed weten te vinden. Het weer, af en toe een bui en 23 graden. Vanavond klaart het op en schijnt de zon. Vannacht nevel en mist bij 12 graden. Morgen zeer lokaal een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOW. Dit is Wijnand Zwaan bij de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij brugge, 2 kilometer.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 Maar die je dan vanwege de populariteit wel moet draaien. Maar wat heb ik een ongelofelijke hekel aan salsa tequila. Ik vind het echt, echt, echt een boutplaat. En sowieso, het is eigenlijk alles, zat ik net over na te denken, wat, wat met tequila te maken. Ik heb dat één keer gedronken. was een shotje in, in een club. En ik ben er zo ongelooflijk fout op gegaan op tequila. Gewoon echt dat je dacht van... Oeh, nee, au, dit gaat fout, jongens. Hou me hier weg. En gewoon ook alles van de keer Weet je, deze ook. Die tequila van de champs. Wat een irritante klote plaat blijft dit ook, zeg. Nee, ik, uh, tequila, dat is gewoon niet aan mij besteed. Gewoon in geen enkele vorm. Dus ben je artiest, ben je een eh, vette house disc jockey... en heb je nou zoiets van, nou, dan maak ik een plaat tequila voor je. Dan kan ik weer een beetje dat trauma verwerken. Eh, laat maar doorkomen. Alles is welkom. Stefan Dat is de mail. Of in 140 tekens kan het allemaal via de Twitter. Dat was Stefan underscore een nieuw seizoen Beachmasters met nieuwe items, nieuwe jingles. Maar ook nog plaat uit 2009. JC en Alicia Keys zijn hier.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 Eh, want eh, daar ga ik naartoe. Aankomende vrijdag met vrienden op pad door Berlijn. Ehm, en ik zat zo te denken van ja, ehm, we hebben gisteren een beetje zitten googlen... waar je een beetje uit kan in Berlijn. Wat leuk is om, om naartoe te gaan. het culturele gedeelte gaan we overdag doen. Daar hebben we al aardig wat dingetjes voor bedacht. Maar we zitten ook vooral te kijken... Ehm, wat is nou leuk om te gaan doen s'avonds? Dus we gaan sowieso naar de Biergarten. Dat is natuurlijk iets als je als eh, bijna student ehm, naar Berlijn gaat... dan moet je natuurlijk in die biergarten zijn geweest. Maar eh, we zijn ook nog een beetje op zoek naar leuke uitgaansgelegenheden. Zeker voor de zaterdagavond. Je als nou iets van, ik ben een keer naar Berlijn geweest en ik ben daar uit geweest... of ik eh, ben gewoon een Berlijn-expert, zou zomaar kunnen. Zoveel luisteraars, zoveel mensen die ertussen zitten. stuur me dan maar even een mailtje. Ik ben wel benieuwd naar jullie Berlijn-tips. Ehm, kom nou niet met de muur en zo, die weten we, die hebben we allemaal genoteerd. Vooral, vooral dingen die misschien, die misschien niet iedereen weet, maar die wel super tof zijn om te zien ben wel even benieuwd. Stefan.cfmzandvoort.nl Dat is mijn mailadres. Ik eh, heb een eh, berichtje gekregen op dat mailadres van Jack. Die zei, vind je Salsa Tequila niet goed? Wat een smaak heb jij. Ja, sorry. Maar ik heb deze dan, die we nu gaan draaien. Daar ga ik wel helemaal hard op. Wat een gekke plaat is dit. Hij is gemaakt door Inna en Pitbull. En je hoort hem nu hier bij Beachmasters. Good time! Knick-knack, paddywhack, give your boy a bone. Mr. 305, but I'm globally known. I'm in the zone, I ain't talking 2-3. But when it comes to women, you can bring 2-3. Wee we, CC, ooh, we, you, me, me, her. Sounds like a good time, for sure. You know, let's see. to the sea, rest in peace, left eye.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 Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Hond. Whitney's vader die heeft niet meer lang te leven. De kans dat Whitney nog aan zijn arm naar het altaar kan lopen is dan ook niet heel erg groot. Tenzij ze haar huwelijksdag zelf organiseert en haar vader daarmee verrast. Whitney is naar de kapper geweest. Ze dragen een prachtig witte trouwjurk. Heeft in het roze geklede bruidsmeisjes om zich heen en in haar hand een prachtig boeket. Er speelt muziek op de achtergrond. Haar vader begeleidt haar naar het altaar. Het is net een echte bruiloft. Haar vader heeft door de kanker nog maar een paar maanden te leven, zeggen de artsen. En dus organiseert Whitney het nep trouwfeest. Hierdoor hebben ze in ieder geval toch nog die herinnering samen. Ik was me ervan bewust dat tijd alles is nu, zegt Whitney. Dus we zijn het gewoon gaan plannen en gaan doen. Het was erg emotioneel. Tijdens de ceremonie gaf haar vader Whitney en haar broer allebei een ring drinkt. Dat is toch wel heftig. Heftig verhaaltje. Ehm, ja, nep, liegen. Was een tijdje geleden was ook het verhaal eh, bij RTL Late Night. was een vrouw die ehm, had gezegd dat ze op vakantie was. Maar die zat gewoon in haar hotelkamer in Amsterdam. Die had ze helemaal omgebouwd tot eh, een Thais decor. En eh, iedereen voor de gek gehouden. Er worden steeds meer van die extreme leugens verteld. En dat is dan ook de vraag van vandaag. Ik heb wel eens een hele, hele grote leugen verteld. Dat je gewoon echt ook helemaal erin opgezogen werd. Dat is de vraag van deze week. Antwoord ik kan via de mail stefan.cfmzandvoort.nl of eh, via Twitter. Stefan underscore Collard. Optie A. Ja, en daar heb ik een hoop mensen in betrokken. Het was een leugen om voor te knokken. Optie B. Mwah, wel eens een uitgebreide leugen. Even manipuleren in iemands geheugen. Of optie C. Nee, liegen is fout. Dat beschadigt elke vorm van vertrouwen dat je opbouwt. Of optie D. Ik heb een hele relatie die een leugen was. Daar maar weten, Stefan, at cfmzandvoort.nl. Of eh, via Twitter in minder dan 140 tekenen. Stefan underscore Pollard. En dan is hier Ella Henderson. something that can I'm sleeping all these demons away. What's your ghost? The ghost of you, it keeps me awake. My friends, how'd you figure out? de shout-out richting Niels Ella Henderson hoorde je hier bij ZFM en Ghost negen waar je heen moet als je in Berlijn bent. Stuurt de Mike in via de mail. Naar de hoeren! Godsamme. Flowrider hier zo meteen. Dat is wel niveau. Eerste eh, je weerupdate verzorgd door Meteo Consult. Vanavond en in de komende nacht brede opklaringen en droog. Het koelt af tot de eh, 11 graden in het binnenland. Morgen geregeld zon en later landinwaarts een lokale bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. En maximum temperaturen van de 22 tot 26 graden. Stefan Koller met de hits van Beachmasters. Tough Anders Nielsen.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 Ik heb niet meegeknikkerd. Uh -oh. De teletubbies komen, ze schieten met condomen. En Lala kon niet wachten om Dipsy te verkrachten. Dipsy is mijn naam en neuken is mijn baan. Ik doe het graag met Po, dan zeggen we oh oh. <laughs> God. Taflo hoorde je. <laughs> Stay high in de hippie sabotage remix voor Flowrider samen met Sia. Die <laughs> dus film de Teletubbies zo Wild Want Jongens, een nieuw jingletje! Stefan probeert. Ja, in dit item ehm, ga ik iets proberen. En ik ga beschrijven wat ik geprobeerd heb. En aan jou te raden wat ik nou precies geprobeerd heb. Komt-ie. Je hoort me altijd. Maar je ziet me nooit. Ik leef in de schaduw van een computer waar ik als een echte taalpurist assisteer. Binnenkort zie je me niet alleen nooit meer, maar zal je me ook nooit meer horen. Behalve als we weer op zoek gaan naar de mol. Oh, hij is moeilijk. Heb je enig idee wat ik geprobeerd heb, wie ik geprobeerd heb te zijn? Laat het dan weten via stefan.zfmzandvoort.nl via de Twitter. Zometeen krijg je uiteraard het antwoord van me. Ook Prayer and komt er nog in de Robin Schultz remix. Travis McCoy komt er nog aan samen met Tyre Cruz. Ah, yeah. Een liedje van Mika, omdat hij altijd zo hoog is. En eerst deze. Het was het anthem van Sensation 2014. Was een gaaf feestje, kan ik zeggen, uit eigen ervaring. Sander van Noor, Martin Garrix, Dubs, Gold Skies. Martin Garrix, Dubs. En de vocals die waren van Alicia. Alicia, Alicia. En Cold Sky. Ik ben eh, vanochtend voor het eerst gaan kracht trainen. Samen met, eh, met Daryl, een vriend van mij, naar, ehm, naar de Basic Fit gegaan. Ehm, de Basic Fit is heel goedkoop als je een abonnement neemt. Maar je moet 5 euro betalen voor een dagpasje. Uh, eh, dat was veel weer even tegen. Maar op zich, ik vind het best wel tof, stiekem. Dat had ik nooit van mezelf verwacht. Ehm, nou, dat is iets wat ik echt geprobeerd heb. En ik heb iets anders nep geprobeerd. Ehm, je hebt het net gehoord. Je hoort me wel, maar je ziet me niet. Binnenkort zie je me helemaal nooit meer. Ik zit in de schaduw van een computer waar ik de taalpurist uithaal. Maar je gaat me wel blijven zien als er op zoek oh, eh, gezocht wordt naar de mol. Eh, wie ik ben, wat ik geprobeerd heb te zijn... dat hoor je zometeen ook. Prayercy komt eraan. En is hier Tyre Cruise met Mr. Trevor McCoy bij ZFM Beachmasters. Hiya! something going on in my pants. it's like I'm stuck in a trance, and I better take advantage. Who knows when I get another chance? Yeah. I feel like breaking two, electric boogaloo. You play Kelly, I be ozone, Trappy, laugh entire crew.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 Ik had hem uh, afgelopen weken was ik op een radio-event. En ik had s'avonds zat ik er even helemaal doorheen. En dan even deze op. En dan was het gewoon even relaxed achterover zitten met een biertje. Was even genieten. Prayer in Sea. Maar die hier bezig Stefan probeert. Ja, ik... Um, je hoort me wel, maar je ziet me niet. Nou, dat zou in principe nog wel ik kunnen zijn. Ik uh, zit in de schaduw van een computer. Maar binnenkort niet meer kan geen touwpuders meer aanhouden. Maar ik ben er nog wel als ik op zoek ga naar de mol. Wie heb ik geprobeerd te zijn? Nou, ehm, hij zit al, je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Hij zit achter een computer en is een taalpurist. Want hij is namelijk JP. Van Lingo zit hij achter zijn computer. Je hoort hem eh, wel, want hij eh, corrigeert Lucille altijd. Of als een raar woord wordt, wordt eh, genoemd. maar je ziet hem dus niet. En binnenkort gaat hij weg, want Lingo dat, gaat van de televisie af. Dat eh, is vanwege tegen het... <laughs> ik zag grappig grap voorbij komen. Het loopt niet zo lekker. God, het mijn kut Twitter. Eh, dus dat eh, gaat weg. Rode bal voor Lingo. Ehm, en hij ehm, is er wel weer bij als er gezocht gaat worden naar de mol. Want hij werkt namelijk ook achter de schermen. Weten een heleboel mensen niet. Bij Wie is de Mol? We waren op zoek naar JP. Die heb ik geprobeerd te zijn. Ik heb geen goede antwoorden binnen zien komen. Ik zag allemaal hele geel Be Belen. Wat zag ik voorbij komen? Dat is geen taalpurist hoor. Je drinkt gewoon heel veel cola, dat is wat anders. Um, zometeen hier bij ZFM. Je luistert naar een vernieuwd Beachmasters. Een hele gave nieuwe plaat van Shift K3Y. Maar eerst die andere nieuwe gave plaat van de script. Dit is Superheroes.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 En drie keer raden, het was in een bizar snelle tijd uitverkocht. Dan mag je denken, gaaf, de script 9 september in eh, Paradiso ga ik heen. Jammer joh. Dat kan niet meer. Maar je kan ze wel horen op de radio. Superheroes worden je hier. suit for tonight. You know I got a pretty young thing by my side. She's gonna call me when she's finished with her hair. And when she's found something sexy to wear, and if she wants to, we can hold each other's hands just that slow. Or she can hit it. Dutcher, Eat Your Heart Out. Wat een vette plaat in die stijl, zegt Shift Key. En uh, Key schrijf je met een 3. Ja, het is wel weer creatief. 2014, sociale media. Toucher die hier bij ZFM. En uh, kom er maar aanraken. Ik ben in de studio. Ben een knap meisje? Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Ooit een keer het verhaal geweest dat Gil Beder zich een ehm, oraal heeft laten bevredigen tijdens de uitzending. Dat is raar. En ook vermoeiend lijkt me met een radioprogramma bezig. Inderdaad, zometeen namelijk Anastasia. Left Outside Alone hoor je hier zometeen. Ook Darrow komt eraan, 5 Hours. En die super vette plaat van Clean Bandit. Ik ben ongelofelijke fan.